Clemens Peters met het NOS-journaal. Na weken van daling van het aantal coronabesmettingen... wordt de laatste dagen met die trend gebroken. Het RIVM meldde vandaag 1146 nieuwe coronabesmettingen. Vorige week zaterdag waren dat er nog 429. Het is vooralsnog onduidelijk waarom het aantal besmettingen weer oploopt. Mogelijk speelt de Delta-variant een rol... en ook zijn de maatregelen versoepeld... waardoor er weer meer contact is tussen mensen. Bij het RIVM werd tot vanochtend 10 uur één overleden covid-patiënt gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld twee doden per dag. Op de N247 in Middellie, ten noorden van Amsterdam... zijn twee doden gevallen bij een frontale botsing tussen twee auto's. Ook zijn er vijf mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's kwamen door de botsing deels in het water terecht. Middelie is een dorp dat valt onder de gemeente Edam-Volendam. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De weg tussen Edam en Oosthuizen werd in beide richtingen afgesloten. Op een snelweg in de Amerikaanse staat Massachusetts... heeft de politie een groep zwaar bewapende mannen ontdekt. Ze waren gekleed in militaire kleding en hadden geweren en pistolen bij zich. De mannen vielen op omdat ze met alarmlichten aanreden. Ze wilden zich niet overgeven en vluchtten de bossen in. Twee van hen zijn daar opgepakt en enkele uren later werden nog eens zeven mannen aangehouden. Het is niet bekend of er nog mensen op de vlucht zijn en tot welke groep de mannen behoren. Mathieu van der Poel is in de Tour de France de gele trui kwijtgeraakt. In de achtste etappe, de eerste bergrit, verloor hij meer dan 20 minuten op de winnaar, de Belg Dylan Teuns. De toerwinnaar van vorig jaar, Tadej Pogacar, is nu de nieuwe leider in het algemeen klassement. Wout Poels start morgen in de bolletjestrui van de leider van het bergklassement. Het weer. Vooral in het zuiden van het land vallen buien met kans op onweer en hagel. Morgen veel bewolking en dan vallen er ook geregeld buien. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat al de hele dag file tussen Blarikum en Muiden.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 Looking at the last three years like I did, I could never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me, but after this Minnesota, no sea. You can never tell how the next day life could be.